5 uur. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle basisscholen moeten worden gecontroleerd op de aanwezigheid van lode waterleidingen... vindt de koepelorganisatie PO-raad. Lood in het drinkwater is schadelijk voor de gezondheid, vooral voor jonge kinderen. De PO-raad wil dat schoolbesturen met de gemeente overleggen... over de controle van de waterleidingen. Ook zou er weer een subsidieregeling moeten komen voor het vervangen van lode leidingen. Het Nederlandse marineschip De Ruiter gaat dinsdag naar de straat van Hormuz bij Iran... om de belangrijke vaarroute te beveiligen. Ook andere Europese landen doen mee. Het marineschip blijft ongeveer vijf maanden in de golfregio. Het is niet de bedoeling dat de Nederlandse militairen vanaf het schip gaan schieten... maar ze mogen zich als het nodig is wel verdedigen. Staatssecretaris Visser van Defensie ontkent dat de verhuizing van de marinierskazerne... van Doornaar naar Vlissingen definitief is afgeblazen. Eerder deze week kwam naar buiten dat ze had voorgesteld om de kazerne niet naar Vlissingen te verplaatsen. De staatssecretaris geeft wel toe dat het kabinet voor een dilemma staat. Zeeland rekent op de kazerne en heeft al investeringen gedaan. Maar veel mariniers dreigen op te stappen omdat ze niet willen verhuizen. Volgens de staatssecretaris gaat het kabinet nu met Zeeland praten over een oplossing. Bij een boerenbedrijf bij het Limburgse Venray zijn twee mensen overleden na een val in een gierput. De twee waren op het terrein aan het werk. Toen familieleden lange tijd niks hoorden, werden de hulpdiensten ingeschakeld. Wie de slachtoffers zijn, is nog niet bekendgemaakt. Boerenactiegroep Farmers Defence Force organiseert een nieuwe demonstratie in Den Haag. De actievoerders willen de stad platleggen op 5 februari. Ze zijn het niet eens met het stikstofbeleid van de regering. Na eerdere protesten deed het kabinet al enkele toezeggingen aan de demonstranten... maar die gaan volgens Farmers Defence Force niet fijn genoeg. Het weer. Er kan wat motregen vallen. Later vanavond plaatselijk mist. In het zuiden gaat het vriezen. Morgen grijs en kil bij maximaal 5 graden. Zondag meer wind en vaker zon. Het wordt dan 7 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Girl, get yourself some. sack to the parking lot now. Me and my man feel like we astronauts, cause we so high from off that weed we got from New the Certified stimulation got me open wide. wide. Before we slide inside, we grab the stash out the ride. We on fire tonight, and the place is looking steamy. Baby girl, let me shoot that gift that make your cake creamy. Uh, feel the heat circulating through your body every time the flip mode clicks. Step if you really with it, girl. Back to my dungeon shack where the party is at. Where I can tickle your nipples and your feminine back. I checks for you, baby, what you gon' do? There's a party at my crib designed just for me and you. Let me let my crew know we bout to break out. Flip Star with the one law and the Boy Scout. My man Black missing. Sun wildin' with the shorty flippin'. Stacking paper, sippin' bubbles, good nigga livin'. But anyway, we bout to break out in my land. Pursuing our thoughts and executing all plans. The dope shit is that understand that it's a one night stand and you ain't even thinking about your man. Oh, we about to turn on the heat again. Don't you say a word until we finish partying. Say it's alright. keeping it live. You know how we do each and every day. Rolling through thick with my girls, Janay, with the exclusive debut. Hey, Mr. DJ, listen to me, baby. We put something together that's gonna drive you crazy. Get from out your seat and stop acting lazy. Or oh, get up out my party if you acting shady. Baby, baby, baby. baby. walking in, seeing all those people go crazy. It was like a out of body experience. And as I walked in further, I looked up near the sky and I saw this beacon of light that was shining down on all of us, giving us those beats. It was like looking up to God. <laughs> That's crazy. I never thought that I would see one person able to bring so much joy to so many people at the same time. I mean, don't get me wrong, I saw it in church, but this was different. It was it was a higher vibration. It wasn't that normal thing that I was used to. And from all of that just one person put their hand in the air, and everybody put their hand in the air with them. We all followed along. It was wonderful. Oh, follow me, follow me to that place, to that place. presentation of the day. nothing wrong tonight. Cause I, I, I feel like singing cause I found my baby. She's baby I like, yeah. Makes music to my life. Yeah. She's my body dance. I'm giving one more chance. Tell you the things my heart's been feeling. And everything my love's revealing I'm feeling. I got a lot to give. Now I got somebody yeah, to appreciate her, and you know I'm willing to do anything for her, my baby, baby girl.